7 Mark Visser met het NOS Journaal. Premier van Zuid-Korea zegt dat zijn land verlost is van het dodelijke MERS-virus. Sinds de uitbraak van het longvirus in mei zijn in Zuid-Korea 36 mensen aan MERS overleden en bijna 200 ziek geworden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Zuid-Korea nog niet officieel MERS vrij verklaard. De verkiezingen van vorige week dinsdag in Burundi zijn niet vrij en eerlijk verlopen, zeggen de Verenigde Naties. Waarnemers hebben een verslag ingeleverd waarin veel kritiek staat op de herverkiezing van president Nkurunziza. Zo mochten de media volgens de waarnemers niet vrijheid over de verkiezingen berichten. Openlijk homoseksuele Amerikanen mogen leider worden bij de scouting. Alleen door de kerk gesponsorde scoutingafdelingen mogen homo's als leider nog weren, heeft de Boy Scouts of America besloten. Scoutingorganisatie vreesde rechtszaken vanwege de veranderende houding ten opzichte van homorechten. President Obama heeft zich hard gemaakt voor opheffing van het verbod. Hij is erevoorzitter van de Amerikaanse scouting. Het Zweedse leger onderzoekt videobeelden van een wrak van een gezonken mini-onderzeeër voor de oostkust. Het zou om een Russische onderzeeër kunnen gaan. Afgelopen herfst maakte de Zweedse marine vergeefs jacht op een onderzeeër die voor de kust bij Stockholm was gesignaleerd en waarvan vermoed werd dat hij Russisch was. Wout Poels is de winnaar geworden van het criterium in Boksmeer. De meesterknecht van toerwinnaar Chris Froome was in een sprint te sterk voor Robert Geesink. Koen de Kort werd derde. Het wielerspektakel in Boksmeer is traditioneel het eerste Nederlandse criterium na de Tour de France. Het weer, van tijd tot tijd buien, meeste en zwaarst in het noordwesten. Er staat veel wind en het wordt 17 graden. Morgen blijft het stevig waaien, maar ook dan komt er meer ruimte voor de zon. Enkele buien blijven echter ook mogelijk met kans op onweer en hagel... en dan 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europort staat tussen knopen Benelux en Spijkenissen 6 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen en personenauto. Er is op dit moment één rijstrook dicht.